Lot Lewin met het NOS Journaal. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix gedenken Ruud Lubbers als een groot staatsman met een indrukwekkend verantwoordelijkheidsgevoel. Dat schrijft het Koninklijk Huis in reactie op het overlijden van de oud-premier. Lubbers overleed vandaag op 78-jarige leeftijd in zijn woonplaats Rotterdam. Hij was de langstzittende premier van Nederland. De CDA leidde drie kabinetten van 1982 tot 1994. Premier Rutte noemt Lubbers een man van groot statuur en een staatsman van internationale allure... Voormalig minister-president Wim Kok zegt dat hij erg bedroefd is... en noemt Lubbers een groot man aan wie Nederland veel verschuldigd is. De uitvaart is volgende week dinsdag in Rotterdam. De Zimbabwaanse oppositieleider Tsvangirai is op 65-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn partij, de Movement for Democratic Change. Tsvangirai ligt sinds begin februari in kritieke toestand in een ziekenhuis in Zuid-Afrika. De oud-vakbondsleider maakte in juni 2016 bekend dat hij leed aan darmkanker. Hij lag al regelmatig in het ziekenhuis. De NAM moet binnen een week met nieuwe maatregelen komen om de kans op aardbevingen te verkleinen. Dat schrijft het staatstoezicht op de mijnen vanwege de drie aardbevingen vorige week. Het staatstoezicht heeft vanwege die bevingen code oranje uitgeroepen. De Georgische oud-president Saakashvili is van plan om ook in Nederland politiek actief te blijven. Hij is hierheen gekomen op basis van gezinshereniging. Hij is getrouwd met een Nederlandse en heeft hier twee kinderen. Hij was door de Oekraïense regering het land uitgezet. Saakashvili wil zich blijven uitspreken tegen corruptie in Oekraïne, waar hij oppositieleider is. Het weer dan nog. De bewolking neemt toe. In de loop van de avond gaat het op steeds meer plaatsen regenen. In het midden en oosten vallen er ook winterse buien. En is er kans op gladheid vannacht en morgenochtend. In de loop van de dag klaart het dan weer op. Het wordt 4 tot 9 graden. Dit was het NOS Show.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 Dit is de speciale Valentijnprogramma. Nog tot 10 uur ga ik eh, prachtige muziek voor u draaien. project van Alan Parsons. Die Alan Parsons Project met eh, Time. Tracy Chapman. Voor eh, ook een hoop mensen een begrip, want ze zingt prachtig. En eh, dit nummer is wel heel bijzonder. Baby, can I hold you? sorry me is all that you can say. Years gone by, and still words don't come easily. Like, forgiving me. say, baby. Tracy Chapman was dat met eh, Hold Me. We hebben eh, nog een gast hier in de studio, of een gast, een collega eigenlijk. En die wil een, eh, die wil een oproep gaan doen. En ik geef hem daar graag de gelegenheid voor. Ja, dankjewel, eerwaarde collega. <laughs> Vertel. Dankjewel. Ik, eh, even voor de, voor de mensen die mijn stem niet gelijk herkennen. Mijn naam is Mike van de Euro Breakdown. Ik draai op zaterdag van 7 tot 9. En ik eh, wil hierbij een eh, oproep doen voor mijn ja, sidekick mede presentator Quinten Brouwer. deze jongen is op zoek naar een date. We hebben een pagina aangemaakt, een evenement aangemaakt op de Euro Breakdown pagina. En eh, op dat evenement eh, kun je je aanmelden als jij denkt dat Quinten de waarde voor jou is. Ik oh weet dat het wellicht na Valentijn gaat worden. <laughs> maar ook na Valentijn kun je nog hele romantische dates in plannen. Toch? Oh, ja, fantastisch. En, eh, nou, nou, heeft hij daar ook nog muziek bij, wat hij erbij wil horen? Of? Nou ja, ik weet niet. Wat, wat is een beetje... Wat, wat, wat, we hebben natuurlijk een beetje Valentijns repertoire. Ik, ik hoor wat specialiteiten hier voorbij komen. Dus wat, wat, wat zou je zelf aanraden? Ja, eh, eh, wil je een dame horen? Wil je een, wil je een, heer horen? Ehm, ik, ga heel even meekijken op het scherm. Want volgens mij heb ik die mogelijkheid. Ja, ik, eh, tuurlijk. Even ja, moet ik even scrollen. Hè, want ja, ik had zelf bijvoorbeeld... Ik vind, ik vind Scarborough Fair van Simon Garfunkel erg mooi. Ja. Ehm, ja, True Colors van Tom O'Dell. Tracy Chapman heb ik net gedraaid. Dus die, Celine Dion met Because You Love Me. ja. Ja, is dat wat? ja, ik zit even, even, te kijken, want we hebben, er zitten echt een paar hele mooie tussen. En Because You Love Me vind ik... Eh, ja, ik, ik, denk dat dat wel een, eh, een hele mooie is. om, eh, ja, om de oproep zo te gaan starten. Ja, nogmaals, voor, speciaal voor Quinten Brouwer... willen wij een oproep doen voor heel vrouwelijk Noord-Holland <laughs> of daarbuiten. wij zijn op zoek naar jou. Ben jij 18 jaar of ouder? Dik, slank, dun, groot of klein? Maakt niet uit als je maar mooi van binnen bent. Ja, Wij is. zoeken jou. Daar gaat het om. Because you love me.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 Ik heb een verzoekje uh, voor Joke Westerbergen. Joke die vraagt om het prachtige eh, nummer Solid Dog van Procol Harum. Eh, maar dan in de live uitvoering zoals die werd vertolkt in Ledeborg, Ledeborg. Zo heet het plaatsje in Denemarken in 2006. We gaan hem draaien. dat is een, eh, het geluid van een mail, maar dat is eh, geïmiteerd op een gitaar. Dus een, eh, de gitarist die doet op zijn snaren het geluid van een mail na. En het koor wat u nu hoort, het is allemaal in bezit van een eigen microfoon. Een zogenaamde SM58 microfoon van Dynacord. Ja, ik mag geen reclame maken, maar het zijn prachtige microfoons. En elk koorlid heeft zo'n microfoon en daarom klinkt het allemaal zo fantastisch. Fantastische mix. Nou, ga genieten van het nummer. Ik zal er niet meer verder doorheen praten. Dat was nog eens een verzoekje, Joke, dankjewel. Namens alle luisteraars, want ik denk dat u net zoals ik daar enorm van genoten heeft. En ja, ik ken het al want ik heb het al diverse malen ook eh, in andere programma's heb ik het gedraaid. En er zijn allemaal nummers van Procol Harum die op deze manier, deze grandioze manier worden uitgevoerd live in Denemarken. In 2006 is dat allemaal gebeurd in het plaatsje Ledenborg. En eh, u moet maar eens opzoeken op, eh, op YouTube, er staat vast wel op. En dan kunt u... Uh, genieten van al die prachtige nummers die Gary Brooker... dat is natuurlijk de zanger van Procol Harum, heeft gezongen. True Colors, dit is Tom O'Dell. You with the sad eyes Don't be discouraged, oh I realize It's hard to take courage in a world full of people. You can lose sight of it all. Darkness inside you can make you feel so small. But I see your true colors shining through. I see your true colors, and that's why. let them show your true mensen die aura's kunnen zien, die beweren dat. Hè, dat je dus eh, om je heen allemaal kleuren hebt. En eh, als, je die, eh, als, je, als je de mooiste kleuren om je heen hebt, dat getuigt dat ook van een, een goede ziel, zeg maar. Dat is de overtuiging van sommige mediums. Hè. Dat zijn van die mensen die zijn ja, anders begaafd als wij. En die kunnen dingen zien en horen en waarnemen die wij dan niet kunnen. Ik ga een nummer draaien van iemand die ik zeer bewonder. Eh, en eh, dat is een beetje in de country sfeer. En dan heb ik het over Guard Brooks. If Tomorrow Never Comes. het goede liedje, maar niet de goede uitvoering. Want uh, dit was uh, zeg maar de, de, de, de karaoke versie. Nou hoop ik dat ik eh, de originele versie ook voor u kan vinden. And now, uh, oh, dat is hem. Ja, even kijken. Uh, seven or eight shows I've got to dedicate it to not only her, but my brand new little girl, August, uh, as well. Sometimes late at night I lie awake and watch her sleeping.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 Eh, dat moest ik even opnemen, ik ben hier alleen. Dus eh, ja, dat is dan wel eens eventjes ingewikkeld. Want de plaat is afgelopen en dan moet ik natuurlijk op tijd de knoppen dichtdraaien. Want anders dan gaat het helemaal mis in de uitzending. maar ja, ik, heb een, ik heb een telefoontje. En Petra? Yes. ja, je bent nou in de uitzending, vind je dat erg? <laughs> Nee, dat vind ik niet erg. Vind je niet erg. Want jij, wil, jij, wil, iets, jij wil iets aanvragen, hè? Ja, ja. Vertel, ja. vertel. Dat, dat, dat kan toch? Bij ja, natuurlijk, natuurlijk, natuurlijk. Ja, ja. Ehm, nou, je was zo mooi uh, country eh, muziek aan het, eh, aan het draaien. Ik denk, nou, dit is mijn kans. Ja. Kenny Chesney en You Had Me From Hello. You Had Me? hoe, hoe spel ik dat? You en dan? you me? Had, had Me, H-A-D. Had Me, ja. Ja, me, from hello. From hello. Nou, kijk of ik daar eh, dan een artiest ook bij kan vinden. Ik heb het ingetypt. Eh, you, you Have Me From Hello. En Kenny Chesney, is dat hem? Yes. Nou, dan komt hij er nu aan, Petra. Nou, hey, eh, heb jij, nou, heb ik, nou heb je toch aan de lijn, even gezellig. Hey, heb jij nog een, een, een Valentijns verrassing gehad vandaag? Ik heb, nee, Nee. <laughs> je hebt geen stiekem, bewonderaars? <laughs> Dan krijg je misschien ruzie. Ik heb geen stiekem bewonderaars. <laughs> Oh, oké. Nou. heb jij nog een leuke verrassing gehad? Eh, ik krijg elke dag een leuke verrassing. Oh. Van mijn vriendin. Als ik wakker word, dan een lekker bakje koffie of een, eh, of een broodje. Of een, eh, nou, in ieder geval een liefkozing. Dus, dus wat betaal, ik word altijd in de watten gelegd. Dus dat zit helemaal goed. Ja, helemaal goed. Daar hoeft het geen Valentijn voor te zijn, hè, voor verrassingen. Zo, zo, is het. hey, maar leuk dat, je eventjes, leuk dat je eventjes belt. Je woont in Heerenveen. En hoe ben, je nou, hoe ben je nou bij Radio Zandvoort terechtgekomen? Ja, via, via de Facebookpagina. Ah, oké. En leuk dat je helemaal... Mee, ja, we hebben, we, hebben, zelfs luisteraars in Amerika en Canada. Ja, en ja, leuk. ja, dat, dat kan allemaal dankzij internet. Want vroeger, als je dan natuurlijk een lokaal radiostation was... dan kon je zo'n zo'n 15 kilometer om je woonplaats kon je uitzenden. Maar mensen die, die daar buiten woonden, konden je dan niet horen. Maar tegenwoordig met internet maakt niet uit waar je zit op de wereld. Als je afstemt op uh, eh, ZFM Zandvoort, <laughs> dan kan je gewoon meeluisteren. Leuk, hè? Ja, ja, ja. heel leuk. Hey, ik dank jou hartelijk voor het bellen. Eh, en, en, hier komt eh, het nummer waar jij om gevraagd hebt. Helemaal top. Dankjewel. Alsjeblieft. One word, that's all you said. Something in your voice calls me to turn my head. Your smile just captured me. And you were in my future, far as I could see. And I don't know how it happened, but it happened still. You ask me if I love you, if I always felt love start to grow The moment that I looked into your eyes You want me It was over from the start You completely stole my heart And now you won't let go I never even had a chance, you know you had me from hello. Inside, I built a wall so high down. The bricks of my defenses scattered on the ground. And I swore start to grow. The moment that I looked into your eyes, you owned me. It was over from the start. You completely stole my heart. And now you won't let go. I never even had a chance, you know. You had me from hello that's all you said. Something in your voice caused me to turn my head. You had me from hello. You had me from hello. Girl, I've loved you from hello. prachtige keuze, dankjewel. Want, uh, ook namens de luisteraars natuurlijk. Want eh, ja, ik, ik heb toch iets met countrymuziek hoor. Want ik, eh, ik vind dat het uiteindelijk veel te weinig gedraaid wordt. Alhoewel, we hebben hier natuurlijk in Zandvoort ook een heel country countryprogramma. ik weet niet precies op welk tijdstip dat allemaal langskomt. Maar dan moet ik maar eens op de site van ZFM Zandvoort kijken. Want er is een uitzending die helemaal wordt helemaal in het teken staat van countrymuziek. En dan komt, uh, komt niet alleen maar uh, balladmuziek voorbij... maar er komen natuurlijk ook wat, wat vlottere nummers voorbij. We gaan uh, luisteren naar onze good old Elvis... want die hoort er ook niet te ontbreken uh, in een uh, eh, Valentijn-uitzending. Wise men say Only fools rush in But I if I Zo nu en dan val ik ook wel eens in bij Radio Beverwijk. En daar eh, was onlangs een, eh, een zanger binnen, een, musical zanger binnen... Eh, met de naam Jasper Takonis. En Jasper Takonis is, was voor mij in ieder geval een volledig onbekende persoonlijkheid. Maar in de musicalwereld is hij heel bekend. En hij heeft een stem, nou daar zeg je echt u tegen. En dan sta ik altijd weer verbaasd als ik die mensen dan live hoor zingen...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 Ik dacht het niet, hè? Onthoud die naam Jasper Takonis. Volgens mij gaan we er toch nog wel eh, van horen in de toekomst. Kan bijna niet missen, die man heeft zo'n prachtig mooie stem. Geldt trouwens ook voor onze zuiderbuur, Lara Fabian. En eh, een beetje klassiek, maar toch een prachtige uitvoering van het Adagio. Geweldig. Lara Fabian, onze zuiderbuur, was dat. Nou, als ik dat toch over Zuiderbuur heb... dan heb ik er nog wel eentje voor je. Nederlandstalig. Ik, eh, ik hou van jou. Eh, kennen we natuurlijk van Maribel en we kennen het van Gordon. Maar daarna Winner. En eh, dan heb ik het dus over een zuiderbuur. Een lieve dame die ik ooit zag in het Kennemer Theater hier in Beverwijk. Die kan er ook wat van. Ik hou van jou. Ik hou van jou. Alleen van jou. Ik kan niet leven in een wereld zonder jou. Waarin you stand. Dana Winner. Dat, leidt, eh, dat, dat land als zonneschijn op mijn schouders. Sunshine on my shoulders.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 I'd Give to you a day just like today. a song that I could sing for you. I'd sing a song to make you me happy. Sunshine in my eyes can make me cry. Sunshine on the water looks so lovely. almost always makes me high. If I had a tale that I could tell you, I'd tell a tale could wish for you. I'd make a wish for sunshine all the while. Yeah, John Denver, Sunshine on My Shoulder. Ja, ik, wat is het snel gegaan. Ik ben drie uur hier al aan het draaien. En, uh, is alsof ik net ben begonnen eigenlijk. Maar ik moet nu echt een punt achter zetten, luisteraars. Eh, ik ga eruit met eh, eh, de opmerking dat het leven toch een beetje vreemd in elkaar zit. we, hebben vandaag een romantisch gevoel. Aan de andere kant gaat Ruud Lubbers dood. Allemaal narigheid weer. En er gebeurt van alles op de wereld. En de Moody Blues die hebben daar een voorziende blik in gehad. Want die zingen Isn't Life Strange? Ik dank u allemaal voor de verzoekjes. Ik dank u voor de, aandacht. Voor uw telefoontjes. En voor alles wat u heeft bijgedragen aan onze uitzending, onze speciale Valentijns uitzending. Ik dank Willem Bruis voor zijn prachtige poster die hij heeft gemaakt van mij op Facebook.